7 uur. Peters met het NOS Journaal. De medische staf van het failliete Slotervaartziekenhuis in Amsterdam... oordeelt positief over de overnameplannen van het Cardiologiecentrum Nederland. De curator had de staf gevraagd ernaar te kijken. In de plannen van het cardiologiecentrum wordt Slotervaart een afgeslankt ziekenhuis... zonder spoedeisende hulp en zonder intensive care. De komende dagen worden de plannen verder uitgewerkt... en dan moet duidelijk worden of er inderdaad een doorstart komt. Het Rode Kruis geeft toe dat er fouten zijn gemaakt bij de Dam tot Damloop in 2016 in Amsterdam. Een deelnemster raakte onwel en werd door medewerkers van het Rode Kruis verkeerd behandeld. De vrouw van 25 overleed vier dagen later aan een oververhittingsberoerte. Het Rode Kruis heeft maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Burgemeester Raggi van Rome is vrijgesproken van het afleggen van een valse verklaring. Ze zou hebben gelogen over haar rol bij de benoeming van de directeur toerisme van Rome. Die post ging naar een broer van een bekende van Raggi. Als ze was veroordeeld, dan had Raggi moeten opstappen als burgemeester. Dat is namelijk een van de richtlijnen van haar vijfsterrenbeweging, die fel anticorruptie is. Er komt een landelijk registratiesysteem voor bijtincidenten met honden. En voor zogeheten hoogrisicohonden gaat een fokverbod gelden. Met deze maatregelen wil minister Schouten van Landbouw bijtincidenten zoveel mogelijk voorkomen. Voor het einde van het jaar komt er een lijst van honden die een potentieel risico vormen. In Amsterdam hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen het regeringsbeleid. Dat is volgens hen te zeer gericht op de belangen van werkgevers en te weinig op die van werknemers. De demonstratie was georganiseerd door de vakbonden CNV en FNV. Mensen hadden vlaggen, borden en spandoeken bij zich.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 Ja, en dan nu op het goede tijdstip. Jongens, het is drie over zeven. We zijn al weliswaar een half uur eerder begonnen. Voor de mensen die nu zijn ingeschakeld. We zijn begonnen omdat Bob non-stop die had last van zijn keel. Dus hè, wie zijn wij dan om niet te zeggen van... joh, we pakken hem even over. Het hele team is compleet. Zo zijn wij. Op de tweede stoel naast mij heb ik Quinten, Quintanamo Bay. Mr. Q, licht zwaar In het, je moet het maar weten. Hier is hij dan, Quinten. Hallo. Hallo. Hi Quinten. <laughs> Fijn dat je er bent. En op de derde stoel heb ik de messelaar van Zandvoort klaar zitten. Hij heeft een bril als een racefiets, maar hij is er weer bij. Patrick Geurt. Ja? Ja. Daar ben ik. Daar is hij. Van Buringen. Ja, jij mag hem zelf maken. Wat fijn dat ik er eh, ben. <laughs> <laughs> Lekker ah. jongens, lekker. Ja, dus nogmaals jongens, even voor de mensen die het gemist hebben. We zijn er wat eerder begonnen. bot non-stop had last van griepen. Maar maakt niet uit, we zijn er weer. Wat hebben we allemaal voor jullie klaarstaan? We hebben onder andere een paar comebacks genaamd van de Backstreet Boys en de eh, Spice Girls. Er is geschoten op de set van Kanye West. Ze hebben hem helaas niet geraakt. Ik dacht dat je zijn, eh, zijn naam niet meer zou noemen. Weet ik, maar nu noem ik hem. Want er zijn meer mensen die, eh, die, ja, die mij begrijpen. Dus ja, dat, eh, dat en nog veel meer nieuws eh, komt natuurlijk zo. We gaan onder andere ook zo het weekend bespreken. Er is een plaat in de Euro Breakdown teruggekomen... waarvan ik dacht dat hij niet meer terug zou komen. Ja, en dat is onze prachtige, prachtige Berna van Post Malone. Tot straks. You probably think that you are better let you down, would've gave you anything, would've gave you everything. You know I said that I am better now, better now. I only say that cause you're not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. Oh, I did not believe that it would end, no. Everything came second to the best, oh. You're not even speaking to my friends, no. You knew all my uncles and my aunts, Lord. 20 candles blow them out and open your eyes. We were looking forward to the rest of our lives. Used to keep my picture posted by your bedside. Now it's in your dresser with the socks you don't like. And I'm rolling, rolling, rolling, rolling. With my brothers like it's Jonas, Jonas. Drinking Henny and I'm trying to forget. do natuurlijk in welke, op welke plaats die precies staat in de lijst. Ah, lekker. Jongens, we gaan eens even lekker naar dat weekend toe. Want eh, Quinten eh, ja, komt hier eh, aan met een kop vol haar. Door de war. Zoals gewoonlijk. Vertel, Quinten. Ja, ik was lam gisteren. <laughs> Goh. <laughs> dat was mijn weekend. welk nummer van de... Was dit Baco Trein 15? Nee, nee, nee. We, hebben, maar, we hebben even gestopt met de Baco Trein. Die zijn gestopt? Oké. De wodka. Want eh, we willen oud en nieuw is natuurlijk eh, de bakotrain XL. Mhm, mhm, ja, ja. Ja, dus dan, daar bewaren we 15 even voor. Ah, hartstikke goed. Ja, dat is wel mooi, Matt. Maar zou het niet mooi zijn als je nu nog een paar bakotrainen doet... dat je dus bakotrain 19... En 20. bakotrain 20 voor oud en nieuw. Nee, nee, nee. Ik zou bakotrain 19 doen... omdat je dan om 2019 ingaat. Zo, hé. Kijk, daar is over Dit nagedacht, hè? Ja, nou ja, serieus. Ik zou het gewoon doen. Ja. Ja. Nou. dat is toch hartstikke mooi. Dus, ik dus, zal het dus even voorstellen dus aan het comité. Dan sta je dus om 12 uur al met flessen Bacardi in je hand. Bango 19, 2019. Ja, ik zou het doen. Ik vind het een goeie. Ja. Ik zou, het, eh, ik zou het in de groep eh, gooien. Heb je alleen wel een probleem als je aan het einde van 2019... wat ga je dan doen? Je kan niet dan Baco 20 doen. Dat gaat niet. Nee. 19.1, hm. 19.2. Maar ik zou het aan de ene ik zou het doen, want dan heb je een heel mooi themafeestje. Twee themafeestjes. Zo. Die gewoon zo erin propt. Ik ga het even overleggen met het comité. Uh, eh, eh, met het, comité. het, het, <laughs> comité van... het Baco-comité. <laughs> Nou, laat me, ja. Lekker, lekker. Ja, Patrick, jij hebt eh, vandaag nog gewerkt, hoorde ik. Dat kreeg jij een dag van tevoren pas te horen. ja. <laughs> ja. Maar dat maakt niet uit, daar heb ik er graag voor over. Ik heb bij Patrick ook begrepen dat ze steeds jonger worden, dus... Vertel even. Nee, nee, nee. Jawel. Nee, het is geen gesprekstof. Oh, de, volgende, de volgende waarmee je aankomt, die komt net van de middelbare school Ah Ja, ja, ja, ja. <laughs> Hey, hey, gaan we, kunnen we niet meer een eh, plaatje draaien? Hoe was jouw, hoe, bij, hoe lang, hallo. Hoe was jouw weekend? Hoe was mijn weekend? Heerlijk. Ik heb, eh, dat is echt, <laughs> serieus als vader van twee, van twee kinderen is het is uitslapen er niet altijd bij natuurlijk. En als mijn vrouw dat hoort slaat ze me waarschijnlijk. Maar het is er niet, natuurlijk niet altijd bij. Maar eh, ik werd dus vanochtend om half elf wakker. En de kinderen, in ieder geval de, de baby lag nog te slapen. En mijn oudste dochter die was gewoon heel lief op de camera aan het spelen. Ja. ja, dat was gewoon ideaal. Dus ik heb gewoon uitgeslagen <laughs> vandaag. Lekker uitgerust weekendje. Ja, Heerlijk. En, eh, ja, onder andere hier nog even in de studio geweest met, eh, met Leon, uh, eh, medebestuurslid. Want dat weten heel veel mensen, denk hier nog niet. Maar ik ben tegenwoordig bestuurslid marketing en communicatie natuurlijk voor CFM. En eh, dat houdt in eh, dat ik het een en ander zaken moet bespreken. We hebben hele leuke zaken besproken voor eh, aankomend jaar. En ja, er gaat, nogmaals, er gaat, er gaat gewoon heel veel gebeuren. Maar dat, dat gaan jullie in 2019 zien. Voor, iets, voor degenen die iets meer willen weten. er is een ondernemerschala. Is er op 15 november bij de haven van Zandvoort. Dat begint om half acht. En daar mag ik ZFM gaan pitchen. om ja, te laten zien wie wij nou zijn. Wat we precies gaan doen. Dus eh, voor de mensen die willen komen of willen komen kijken... kijk even of je daar nog... Eh, eh, ja, of, ik, weet niet, volgens mij, ik weet niet of je er kaartjes voor nodig hebt... dat je er uitgenodigd voor moet zijn. Maar als je zo kan binnenlopen, doe het even. Want ik weet zeker dat we een heel mooi verhaal hebben om te brengen. Dus kom zeker even langs de haven. 15 november om half acht. Leuk, leuk. Morgen hebben we een hele belangrijke dag. Een hele belangrijke dag. Formule 1. Ja, Max Verstappen onder andere, Onder andere. Maar... Ehm, voetbal Ajax speelt. Ook, ook. Maar... Dan is de vraag, Hè? Gaan jullie nog Sint Maarten lopen? Of wordt het Sint oh. Maarten lopen naar de koelkast? Ga je zingen voor de koelkast, pak je een biertje, Max Verstappen kijken... en dan ook weer even ja. voetbal? Ik denk dat dat hem wordt. Ja? Dat, bij mij wordt het ook de laatste. Ja, ja. Sint Maarten, vroem vroem en eh, biertje. Ja, goed. Kijk eens aan. Wat een combi. <laughs> Ideaal. Eh, even, even tussendoor, eh, nu we, nu het toch over, ook even over de Formule 1 hebben. En dat is, het valt even natuurlijk helemaal naar buiten, maar even snel... Ik heb natuurlijk, eh, jullie hebben waarschijnlijk ook de eerste, eh, eh, ja, hoe zeg je dat? de eerste opzet gezien van het circuit in Vietnam. Ja, heb ik mm. gezien. Wat vonden jullie ervan? Mag ik het vragen? Ik vind niks. Nee, ik, ik, vind het een Ferrari en een Mercedes Ja, tenzij, ja, dat, dat is... Honda echt, echt gaat presteren natuurlijk dit, eh, aankomend jaar. Nee, maar wat, wat mij opvalt... dit seizoen. De afgelopen jaren komen er circuits bij... en waarvan dus eigenlijk de hoofd, of de, het, het hoofdfeature van het circuit is dus een enorm lange straight. Dus van, oh ja, wij hebben echt de langste streed van, van het hele, de hele kalender. En dan, ja, nu komen we er met eentje van 2,5 km, 2,2 kilometer of zo is het. Nou, dat is heel lang. Dat is echt heel lang ik, ben sowieso heel erg benieuwd. Eh, want de strijd tussen Zandvoort en Assen is natuurlijk ook nog steeds. Eh, de Assenaren die dachten grappig te zijn, die hebben nu een geel bord eh, voor de deur <laughs> gezet. ik, ik, vond wel ik vond hem ook heel leuk. Ik maar ik vond ook wel weer leuk wat ze daarna hebben gedaan. Ja, wij hebben ook... dan moeten we, wat ga heel even kijken of jij straks die foto te pakken kan krijgen. Want ik wil dat stukje tekst nog wel eens even een keertje horen zo. wij gaan in de tussentijd gaan we verder. Want we hebben natuurlijk nog gewoon steeds de Euro Breakdown. En de volgende plaat die we voor jullie hebben klaarstaan is Drake In My Feelings. We hebben na half acht hebben we nog wat nieuws voor jullie. Maar eerst even lekker een plaatje.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 I'm just being real. My shit. Y cuando te vi, supe que no era para mí. Seguro tenías a alguien que no lo ibas a dejar ir. Pero cuando te vi, te juro que me decidí a secarme y decirte que cuando te besé. nuevo. Todo comenzó caminando en la calle. En Me apretaste la mano y yeah. Sentí ese no sé quién, no sé qué del que tanto hablé. Y no pensé que fuera a suceder. Todo terminó en un beso y besarte fue un placer. shallow Y el mundo cambió, ya no pienso en nada. Siento una emoción y bailar con vos, es lo único que ahora me importa. Ven conmigo, deja el miedo, un ratito pa' bailar. Ay, Dios mío, qué talento, esos pasos me matan. Un ratito más te lo pido, por favor. No te vayas que se apaga mi ilusión. Eres la única que puede calmar mi corazón, yeah. Sabes bien que yo estoy solo pendiente a ti. a ti. Y que no puedo olvidar. Cuando te You can get the biggest Chanel back in the store if you want it. I gave them the drill, they sucked it up, I got them on it. I bought a new paddock, I had the white, so I two-toned them. Taking these drugs, I'm gonna be up until the morning. That ain't your car, you just a Lisa, you don't own it. If I'm in the club, I got that fire when I'm performing. The back end just came in and all honest. Fives galore, cute shit, they all on us. I'm from Atlanta where young niggas run shit. I know they hating on me, but I don't read comments. Whenever I tell her to come, she come. Whenever it's smoke, we ain't running. Drip too hard, don't stand too close. You gon' fuck around and drown. Off this way, doing all these shows. i have been on the road, I don't care where I go, long as I get paid. Bad little vibe, she been on my mind. Soon as I get back, she can slay. Do this all the time, this ain't no surprise. Every other night, another movie get made. Drip too hard, don't stand too close. You gon' fuck around and drown. Off this way, doing all these shows. i have been on the road, I don't care where I go, long as I get paid. Bad little she been on my mind. Soon as I get back, she can slay. Do this all the time. This ain't no surprise. Every other night, another movie get made. Every other night, another dollar get made. Every other night started with a good day. I feel like a child. I got boogers in the face. I'm dancing in the dollar. This shit is a parade. I don't want your train. I'm gon' want another slave. I had to draw that line too many bitches getting saved. TSA arrest me, so I took a private plane. These pussy nigga like a while I'm working on my aim. Drip too hard. Charge to the cart. Designer to the ground. I can barely spell the name. Drip uh-huh. too hard. Cushion on the floor, you gon' fuck around and drown. Tryna ride a nigga way. Chip too hard, don't stand too close. You gon' fuck around and drown. Off this way, doing all these shows. i been on the road, I don't care where I go, long as I get paid. Bad little vibe, she been on my mind. Soon as I get back, she can slay. Do this all the time, this ain't no surprise. Every other night, another movie get made. Chip too hard, don't stand too close. You gon' fuck around and drown. Off this way, doing all these shows. i been on the road, I don't care where I go, long as I get paid life. She been on my mind. Soon as I get back, she can slay. Do this all the time. This ain't no surprise. Every other night, another movie get made. Lil Baby, Gunna en Drip Too Hard. Waar zou dat nou over gaan? Drip Too Hard. Ja, ik zou het niet weten. Nee, jongens, ehm, ik heb eh, net al gezegd... we hebben nog eh, wat, eh, wat nieuws voor jullie klaarstaan. Want we gaan straks rond de klok van half acht... gaan we natuurlijk beginnen met de nummer 40 tot en met 30. gaan we kijken wie waar is gebleven. Er is natuurlijk ook een nieuwe plaat binnengekomen van Eva Max. Sweet But Psycho. Waar die staat, hoor je natuurlijk straks. Maar ik heb eerst wat nieuws. En ehm, ik denk dat we maar beter eh, gelijk met het eh, wat schokkende nieuws kunnen beginnen. Want ik heb het natuurlijk al gezegd. Er is eh, geschoten op de set van Kanye West en Takashi 69. En ehm, daar gaan we nu eens even wat verder induiken. Want de set waar de videoclip van de nieuwe single van Jay West, Takashi 69 en Nicki Minaj wordt opgenomen... is donderdagavond van in de Amerikaanse tijd is dus beschoten. de videoclip werd opgenomen op een landgoed in eh, Beverly Hills... waar rond eh, half elf eh, zo'n acht schoten zouden zijn gevuurd... vanuit een langsrijdende auto, schrijft TMZ. niemand werd geraakt, maar wel raakte een van de kogels een slaapkamer aan. Takashi 69 en West zouden in het huis aanwezig zijn... ten tijde van de schietpartij. En Nicki Minaj was toen nog niet op de set. de rappers zouden na het incident de set gelijk hebben verlaten... en de opnames van de clip zijn direct gestaakt. Een politieteam onderzoekt de zaak momenteel. Het was niet de eerste keer dat er een schietpartij plaatsvond... tijdens de opnames van Takashi 69 clip. Eh, in augustus werd de rapper en 50 Cent ook al beschoten. Maar er is eh, ook daarbij dus eh, niemand geraakt. En Takashi heeft eerder dit, jaar, is eerder dit jaar door de politie ondervraagd... over zijn mogelijke betrokkenheid bij een incident... waarbij rapper Chief uh, Kief werd beschoten. Dus ja, dat is dus gebeurd. Een schietpartij ja, bij J. West. Ja, jammer dat ze hem niet geraakt hebben, maar dat ben ik. <laughs> Maar trouwens, net beter, want dan worden ze platen nog vaker gedraaid. Ehm, Even naar de kleedkamer die dus beschoten is. Dat schijnt dus de kleedkamer te zijn geweest van Nicki Minaj. Eh, de kleedkamer die dus tijdens het opnemen van de videoclip van de rapper... Uh, Takashi 69, Nicki Minaj en J. West is beschoten... was dus van Nicki Minaj. En um, ja, TMZ die heeft dat doorgegeven. Dus op eh, basis van bronnen die meewerken aan de videoclip. Eh, Minage was op eh, het moment van de beschieting nog niet aanwezig in haar kleedkamer. En de kleedkamer zou in eerste instantie gebruikt worden door Takashi. Maar volgens TMZ besloot de rapper de camera aan Nicki Minaj af te staan. Verdacht, verdacht. Naar verluid werden acht schoten dus gevoerd, gevuurd op het landgoed. En ja, het is, dat, dat zijn wel weer de serieuze berichten. Ja. ja. nooit geschoten is altijd mis. Ja. ja, ja ja. Ja, wat zeggen we hierover? <laughs> Ja, wat zeggen we hierover? Ja, ja, nou ja het, het, is, het, eh, het is die tijd weer, hè. Maar ja, weet je, vroeger had je dat natuurlijk ook al. Dus, ja. Eh, ja. vroeger was het normaal. Ja. Vroeger, Weet je, eh, gemiddeld drie keer in de week beschoten. Ik weet nog, zo was het ook op de basisschool. <laughs> zo was het ook op vroeger, basisschool. Vroeger zeker, Quinten. Ja. Op de basisschool, in de hood. Ja, ja, ik leefde wel in de hood, absoluut. Jij leefde wel echt in de, in de hood? Ja, in de buurt. Oké, oké. ja. Ja, fijn dat jij daar, dat leefde. <laughs> jongens, eh, dan even een vraag. Eh, kennen jullie deze platen nog? Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ah. Dit is hem. Ja, Charlie Lono is een uh, mental trio. Wonderful Days. En eh, onder het genot van deze platen heb ik eh, goed nieuws eh, voor de fans van deze twee. Ehm, er eh, komt een extra ja, jubileumconcert van Charlie Lonois en Mental Tio in het Ziggo Dome. Eh, Charlie Lonois en eh, Mental Tio geven een extra jubileumshow op hun 25-jarig bestaan als DJ-duo. En naast de oorspronkelijke datum van 9 februari vindt er dus op 8 februari een show plaats in het Ziggo Dome. de twee DJ's hebben hiertoe besloten om aan de grote vraag naar kaarten te voldoen. alle 12.500 kaarten voor de show van 9 februari in de Ziggo Dome werden in een paar uur tijd verkocht. in de voorverkopen eh, voor het eerste concert werden al 40.000, zijn er al 40.000 aanvragen binnengekomen. En door de grote vraag heeft het tweetal toen al besloten... de, ja, de jubileumshow van Avas Live naar Ziggo Dome te verplaatsen. Ehm, niet alleen Charlie, Low Noise en Mental Theo uh, eh, staan beide avonden op het podium. Onder andere Teaspoon, Alice DJ, Nakatomi, Dark Raver en DJ Jean zijn dus ook van de partij. En eh, ja... In 1994 scoorden Ramon Roelofs en eh, Theo Nabuus eh, hun eerste gezamenlijke hit met, eh, met Live at London. En daar zijn nog heel veel andere platen dus uitgekomen. onder de plaat die je dus nu op de achtergrond hoort. Wonderful Days, Stars en Fantasy World zijn dus ook top 3 hits geworden. En dit is toch wel een nummer wat al, al, al jaren mee... Hij is ook een paar keer... en die is al een remake volgens mij ook al... Verschillende remakes zijn er volgens mij van geweest. Maar deze, deze plaat is, kun je eigenlijk wel zeggen tijdloos... Nou, niet nou ik, Bijna tijdloos. Ik, nou, ik zou hem zeker niet tijdloos noemen. Nee? Nee, dit is toch verouderd. Ja, nou, zeg maar, als, je, als je dit hoort, dan denk op, ik... ja, tuurlijk is het verouderd. Dat ben ik absoluut met je eens. Maar het is wel een plaat die je eigenlijk bijna altijd wel kan draaien. Ja, dit, dit, weer, dit, is de langzame versie en je hebt hem ook nog wat sneller, wat harder, wat ruiger. Er zijn wat verschillende versies van, eh, van ontstaan in de afgelopen jaren. Maar hey, ik, mij hoor je niet klagen. Hm. Dus eh, jongens, eh, ja, dus voor de mensen die, eh, die dus, ja, heel graag hier naartoe willen... jullie hebben dus nog een kans om daar naartoe te gaan... in plaats van 9 februari hebben we dus ook nog 8 februari.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 No Stylist, French Montana en Drake op plek 39 deze week. Is zeven plaatsen gezakt, want vond vorige week nog op plek 32. Venom van Eminem maakt wel een hele harde klapper. Want die stond vorige week op 24, vind je nu op plek 38. En vorige week op plek 38 is Jano Tieno Novio van Sebastian Yatra. Eh, staat nu op plek 37. Eh, opnieuw binnengekomen Sweet But Psycho, Eva Max op plek 36. En Better Now, Post Malone was eh, ja, niet meer in de lijst te vinden... maar hij heeft toch weer zijn weg teruggevonden naar plek 35 deze week. Plek 34 is van Drake, In My Feelings. Stond vorige week nog op plek 33. En Quando Tebesse, Paolo Londra en Becky G vind je op plek 33. Is toch weer vier plaatsen gestegen. Stond vorige week namelijk op plek 37. Plek 31, Drip Too Hard, Lil Baby en Ghana vind je op plek 32 deze week. En op plek 31 heb je 6 9 en Nicki Minaj en Murder Beats met Veve Stond vorige week op plek 29, nu plaats 31 dus. Plek 30 hebben we Be Alright van Dean Lewis. Gaan we nu ook naar luisteren. We hebben straks natuurlijk nog meer nieuws voor jullie klaarstaan. onder de comeback van twee hele populaire... Uh, een hele populaire boyband moet ik eigenlijk zeggen. Een hele populaire girlband die de jaren 90 gedomineerd hebben. Daar gaan we straks eh, naartoe. Straks gaan we daar gewoon naartoe. Heerlijk, heerlijk. Maar merk ik ook nog dat ik gewoon zo enthousiast ben... dat ik altijd nog wel een stukje van Mental Tio eigenlijk wil draaien. Zo vrolijk ben ik eigenlijk al. Zo, ik schrik me rot, joh. Het was gewoon bijna goed gegaan. Maar dat maakt niet uit. Bij de Euro Breakdown is er altijd ruimte voor verbetering. Toch? Dat klopt. Dean Lewis, be alright.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 Ja, Dean Lewis hoorde je net natuurlijk bij de Euro Breakdown. Staat op plek 30 dus deze week met Be Alright. Ehm, wij gaan ondertussen gaan we door eh, naar het nieuws. Want eh, we hebben, eh, wat ik net ook al zei... toch wel voor de mensen, voor de echte 90s lovers... Nou, die fan zijn geweest van deze twee groeperingen... heb ik heel goed nieuws. Want eh, we gaan eigenlijk beginnen met eh, het, eh, ja, de, de nieuw van de mannengroep... die menig vrouwenhart sneller heeft doen slaan in de jaren 90. En dat zijn dus de Backstreet Boys. Die geven in mei in 2019 geven ze in de Ziggo Dome geven ze weer een concert. De Amerikaanse boyband Backstreet Boys geeft dus volgend jaar dat concert in Nederland. Op 23 mei 2019 bezoeken zij in het kader van hun DNA World Tour... de Amsterdamse Ziggo Dome. En de concerten staan in het teken van hun nieuwe album DNA... dat op 25 januari dus zal verschijnen eerste single Chances is vrijdag dus al uitgekomen. En dit nummer is geschreven door Sean Mendes en Ryan Tedder. Vind ik eigenlijk wel leuk, want Ryan, eh, Ryan Tedder heeft natuurlijk onder andere een plaat gemaakt zoals The Fighter. Sean Mendes is eh, natuurlijk afkomstig van One Direction als ik me niet vergis, toch of niet? Volgens mij niet. niet? ben mijn Ik dacht dat hij, dat, dat, dat, hij daar vandaan kwam, maar daar kan ik me in vergissen. Maar in ieder geval, hun hebben die plaat in ieder geval dus geschreven voor... Ehm, hier voor de Backstreet Boys. En eh, de DNA World Tour is de grootste arena tour van de Backstreet Boys in 18 eh, jaar tijd. De groep eh, bekend van hits zoals I Want It That Way en Get Down... zal voor de shows geven in Europa en ook Noord-Amerika. En wees er heel, heel snel bij, want de kaartverkoop... want het is als het goed is nu de tiende, de zestiende... Gaat die kaartverkoop gaat die van start om 12 uur via Ticketmaster. Dus ga daar zeker even naartoe. Even nog op een rijtje. Wie zijn er nou ook weer de bandleden? Je hebt onder andere Nick Carter, Brian Littrell, Howie Duro, A.G. McLean en Kevin Richardson. Ehm, en die hebben dus in de jaren 90 dus miljoenen platen hebben ze verkocht. En veel vrouwen doen glijden uit broekjes en panties. Dus eh, ja, ja, ja. Dat was even de intro voor de Backstreet Boys. Voor de mannen heb ik ook goed nieuws. Want de Spice Girls, die ah. komen dus <laughs> ook weer bij elkaar en de Spice Girls, dat zijn dus de vrouwen uit de jaren 90. Eigenlijk dus de, ja, de, de vrouwelijke versie van eh, de Backstreet Boys. De Spice Girls voegen extra concerten toe aan hun tour. Eh, binnen een mum van tijd waren alle beschikbare tickets voor de shows van de Spice Girls in Groot-Brittannië uitverkocht. En daarom zijn er dus nieuwe concerten aangekondigd. De kaartverkoop startte om half elf eh, de plaatselijke tijd. En de belangstelling was dus zo groot op de site van Ticketmaster. flink wat problemen waren er dus op dat moment. Want het waren heel wat verzoeken die dus niet in goede banen worden konden geleid. Dus ineens konden gewoon geen kaartjes halen. Dus er zijn heel veel klachten geweest op social media over de haperende website. En eh, ja, inmiddels zijn de, concerten zijn gepland. Alles is klaar. En de Spice Girls komen ook weer gewoon terug. Ga het is gewoon, eh, Nou, de Spice Girls zou ik zeker wel aan toe gaan. Niet eens vanwege de platen, maar gewoon als je, als je naar die vrouwen kijkt... ze zien er nog steeds gewoon heel erg goed uit. En wil je weten wat ze verdienen met hun nu toe? Nou? 3 miljoen dollar. In totaal? Eh, ik denk eh, ja, nou, dat ik mag hopen dat dat eh, per persoon is. want het gaat om zes, zes concerten die, zij, die, ze, gaan, die, die ze gaan doen. Ah, is goed geld dan. Dat is inderdaad niet vervelend. Maar dat, ik, nogmaals, ik hoop gewoon echt dat het per persoon is. Want ik denk dat we zijn met z'n vieren. Dan vind ik het nog wel weinig. Want dan krijg je, wat, wat, nou, voor de snelle rekenaar, ik denk nog niet eens anderhalf ton. Misschien iets meer. Weinig. Nou ja, anderhalf ton ongeveer. Als je 3 miljoen door, door vieren deelt. Wat, ah, sorry, denken uh, van wat je nu zegt? Jezus. <laughs> Oh, wat slecht. Ja, ik ben dus niet bij de radio gekomen vanwege mijn rekenskills, maar dat maakt niet uit. <laughs> Oké, dat, kunnen we, dat kunnen we wel weer lekker opzij zetten. Hè? Dus. dus maar ja, die, eh, die gaan in ieder geval 3 miljoen verdienen. En voor degenen die nu hebben opgelet... De Spice Girls, eh, en dat heeft niks met rekenen te maken, dat, is gewoon weten, dat, dat moet je gewoon weten. Eh, de Spice Girls waren dus nooit met z'n vieren, maar die waren met z'n vijven. Oké. Ja. Oké. Wie was de vijfde? De vijfde was eh, Victoria Beckham. Eh, die is dus niet gevraagd voor de reunie van de Spice Girls. Best wel pijnlijk eigenlijk als je er ja. jarenlang mee de wereld over bent gegaan. En dan ja, waarom? Oh, dat vind ik wel lullig. Ja, ze is daar niet eh, voor benaderd. En haar bijnaam was dan ook Posh Spice. En zij zou dus vanuit eigen overweging niet mee willen doen. Blijkbaar. Oh. oh. Ja, alsnog, ik vind het stom. Ik vind het niet slim. Nee, nou scheelt er weer 3 miljoen. Ja, nou kijk, geld heb ze zat. De, de, de, man, ja, anderhalf ton. anderhalf ton. Die blijft nog heel lang hangen vandaag. ja, eh, ik, ga hem gewoon, ik ga hem gewoon als optie gebruiken bij, eh, bij Je Moet Het Maar Weten. Ik ga jullie gewoon het vuur in de schenen leggen vandaag. En dan is het toch het antwoord ook. Nou, nou als het zo is, jongen, echt maar. Je kan mij je kan weer gewegen. Dus jongens, eh, onder andere de Backstreet Boys, Spice Girls komen terug. Charlie Lonois en Mental Tio gaan een extra concert geven. Het is alleen maar goed nieuws, denk ik, vandaag. Ehm, daarbij moet ik wel zeggen, we zitten natuurlijk weer al tien over half acht betekent dat we nog maar 20 minuten mogen genieten van eh, dit eerste uur. Ja. Jongens, zijn jullie ook al een beetje klaar voor je moet het maar weten? Want jullie oh, hebben nu misschien ongeveer... je, misschien kan je zelfs wel winnen vanavond. Ja, omdat je zo brak bent, zeg Nou, jij, jij hebt verloren eh, vorige keer dus, hè? Ja. Niet, niet van mij. Ja, niet nee. mij. Nee, dat is zeker Want ik was er niet. <laughs> nou ja, vorige keer verloren. Heel, eh, heel, teleurstellend, maar... Ja, nou, eh, het is, oh. het is wat het is. maar nee, maar Quinten maar, dus, hoeveel, verloren. Hoeveel heb je verloren? 2-1. 2-1. En, wat was de categorie? 2-1 is ingemaakt. ja, het ging was over alles. Oh, onzin. Nee, je bent gewoon ingemaakt. Ging het over eten? Ja. Echt waar? Ja, Nou, ja <laughs> alsnog, je bent gewoon ingemaakt. Nou, ik, uh, ik eet niet zo graag, Ja. Nee, dat, dat, dat is te zien. Dat zien we. En Ethiopië heeft nog meer vlees op zijn botten. Ja. ja. Nou, bedankt. Ja, bedankt. Hey, dat is, geen, geen dank. Wij vinden het met plezier. Jongens, we komen straks natuurlijk nog weer terug. We hebben nog een nieuwtje over Femke Louise. Dat is eh, Quinten, zijn droomvrouw. Dus ik denk dat hij daarom eh, het nieuwtje heeft opgezocht. We gaan lekker naar Dua Lipa toe. Blackpink, Kiss and Make-up. body, spicy mommy, hot tamale, hotter than a Somali. Virgo, Ferrari, hop up the stoop, jump in the coupe, big dip on top of the roof, flexing on bitches as hard as I can, eating halal, driving a lamb. So that bitch, I'm sorry though, got my coins like Mario. Yeah, they call me Cardi B, I run this shit like cardio. Diamond district in the chain. some what's his name? Yeah. I need the dollars to drink, beat it up like pinata. Uh, time the drop, close the curtains. That bitch make you nervous. Chambean, chambean, pero no jalan. Tú compras todas las Jolambo, a mí me las regalan. I spend in the club, what you have in the bank. This is the new religion brand. latino gang, gang, yeah. Está toda servieta, pero es que en el closet tengo mucha grasa. Ya la cuchipa dentro de casa, yeah. Cabrón, a ti no te conoce ni en plaza. El diablo me llama, pero Jesucristo me abraza. Guerrero como Eddie, que viva la raza, yeah. Me gustan boricua, me gustan cubana Me gusta el acento de la colombiana. Como me ve el culo la dominicana. Lo rico que me chinga la venezolana. Andamos activos, perico, pim, pim. Billetes de 100 en el maletín. Que retumbe el bajo y Valentín, Aquí prohibido mal, dile charitín. Que pico le tengo claritín. Yo llego a la disco y se forma el motín. Diamond la Cruz tengo el azúcar. azúcar. Tú que va medio y se fue de pecho como Ginny Luca. Te vamos a tumbar la peluca y arranca pa'l carajo, cabrón, que a ti no te va a pasar la boca. mí Mi tía y Valenciaga me reciben en la entrada. Pa, pa, pa, pa, sí, like I'm Gaga y no te me hagas. Eh. Que en cover de vivo tú has visto mi cara. Eh. No salgo de tu mente. Donde quiera que viajes, escuchado mi gente. Eh. Ya no soy high, soy como el testa rosa. Soy el que se la vive y también el que la goza. Cosa, goza, es la cosa. Mami es la cosa. Goza, el que mira sufre y el que toca goza. Goza, goza. I said I like it like that. I said I like that. I said I like it like that. I said I like it like that. i district in the chain. Set you know I'm Oh, he's so handsome, what's his name? Yeah. Yeah, I like it like that. I like it like that. Yeah, yeah, yeah. Cardi B, Bad Bunny. Hoorde je met I like it like... <laughs> I like it, I like it like that. Daarvoor hoorde je Let You Love Me van Rita Ora. En natuurlijk Dua Lipa Blackpink hoorde je als eerste met Kiss and Make-up. Jongens, ja. ik heb me toch een paar grafvragen voor jullie bedacht, jongen. <laughs> oh, nee. Misschien kan ik ermee, misschien kan ik winnen. Nee, jullie gaan het. aan. Levenservaring heb je nodig, zeker. Jullie gaan het aan. Ja, mm. ik ben benieuwd. Mm. Gaan, we, gaan we weer stom lijken of... Nou ja. Ja, nee, nou ja, jullie lijken niet stom. We zijn stom. Ja, nee, ja. zeg het maar gewoon. Heerlijk. Heerlijk. Jongens, ja, we zijn alweer bijna aan het einde. Jullie hebben de tips klaar, we hebben de tips klaar. We hebben hem helemaal klaargezet. Hartstikke goed. Hebben jullie misschien nog, uh, kunnen jullie misschien alvast hè, een, een, een spreekwoord tipje oplichten van de sluier waar jullie voor gekozen hebben? Want Quinter heeft iets anders dan normaal. Patrick, had ik nou, eigenlijk nee, nee, wel nee, verwacht. Nee, nee, nee. Nee? Nee, nee, Dit is, je, hebt best wel veel changemokers gehad namelijk. Ja, ja, maar ja, Maar het is, vorige week wou ik dit nummer al kiezen, maar kon er niet meer opkomen. En toen zag ik, oh, de Chainsmokers heeft een nieuw nummer. Maar ik ben diep teleurgesteld Dus als jullie luisteren, ik ben kwaad. Oh, Quentin ja. is boos. Wanneer is dat anders? <laughs> Mijn lichaam is pure woede. Pure woede, pure nijd en passie. Ja, ja. heerlijk. Kun jij nog wat vertellen over jouw eh, tip? Eh, een, een, een, nieuw album hebben ze uitgebracht. Kijk, oh, dat is goed. Het zijn machines, weet je. Maar ze, ze dan er wel eh, met ja. een tempootje uit inderdaad. Ja, ja, ja. <laughs> Zo is het. <laughs> dat zeker, ja. Dat kun, je, dat kun je zeker wel stellen. Ja. ja. Ja, draken. Draken van een band. Echt. <laughs> af en toe vraag ik me af waarom ik ze erbij heb gehaald. Ah. af en toe. Gewoon, gewoon, waarom? Waarom? Gewoon omdat het kan. Gewoon. Gewoon. Om jou te pesten ook. Ja, zeker waar. Dat lukt jullie ook aardig. Dat lukt jullie heel goed. Mooi zo. Dus ja, nee, wat mijn tip eh, betreft, eh, daar kan ik eh, kort en bondig over zijn. Ik vind dat hij wat langer in de lijst had moeten staan. Maar ja, je krijgt niet altijd wat je wil. Dus mhm. zodoende. Hmm. Dus voor het tweede uur onder andere de tips. En eh, we hebben natuurlijk eh, MC Falafel die natuurlijk nog doorkomt. Je moet het maar weten gaan we spelen. Dus we hebben nog genoeg te doen. Wellicht misschien nog een nieuwtje tussendoor. Ik heb trouwens nog even een nieuwtje. Want dat schiet mij even te binnen. Want we hadden het net over Dua Lipa. Maar uh, Dua Lipa ehm, werkt dus aan nieuwe muziek met Tough Low. Oh, Ooit van gehoord? Ja, tuurlijk. Oké, nou hartstikke goed. Nee, maar zij werkt dus aan, aan, aan nieuwe muziek. Ehm, en met de Zweedse zangeres Tavlo. Uh, die maakt, eh, in ieder geval, dat hebben ze dus op Instagram eh, afgelopen woensdag bekendgemaakt. En nou staat daar dus onder, even naar Nederlands vertaald... hebben samen met dit ongelooflijk grappige, extreem getalenteerde mens... in de studio gezeten. Ehm, de, al dus Demi, de Dua Lipa. Demi Lovato, hoe kom ik naar nou met Demi Lovato? um, <laughs> Wat? Ze zegt dus eh, geweldige studiodagen gehad met deze super ster. Dua Lipa schrijft uh, Tavlo op eh, Instagram. Schat, je bent zo getalenteerd. Ik vind het fantastisch om met jou te schrijven. En of de twee ook samen een duet gaan opnemen is niet bekend. Uh, Dua Lipa scoorde eerder hits met nummers natuurlijk Be The One, One Kiss, New Rules. En Tavlo is onder andere bekend geworden met haar liedjes zoals Habits en Talking Bodies. En in oktober ehm, ja, bracht dus de Britse zangeres een nieuwe versie uit... van haar veelbekroonde ja, debuutplaat Dua Lipa. Die bracht ze uit. Een klein cadeautje zei ze toen op op eh, de super deluxe versie staan vier nieuwe singles... inclusief de track Electricity met Mark Ronson en Diplo. Nou, heb ik gehoord, Electricity. Hartstikke goede plaat. Dus eh, ik, eh, ja, ik, ik, ben benieuwd wat zij met, Taf, met Taflo allemaal nog gaan doen. Ehm, dat gezegd te hebben, hebben wij natuurlijk nog meer onthullingen waar wij naartoe moeten gaan werken. en we hebben natuurlijk de nummer 30 tot en met 20 hebben we nog klaarstaan die we voor jullie nog even gaan doornemen. Oeh, dus ik, ik zeg, laten we maar eens gaan beginnen. Ja, zoals we het zeiden, we gaan beginnen. Want we gaan de nummer 30 eh, tot en met 20 gaan we erbij pakken. Dus ja, laten we niet langer wachten. Op nummer 30 hebben we Dean Lewis, Be Alright. Stond vorige week op plek 27. Falling Down, Lil Peep en XX Tentation vind je deze week op plek 29. Eh, stond toen nog op 19 vorige week. Dus wel 10 plaatsen naar beneden gegaan. Taste, Taiga en Offset staat op plek 25. Vorige week op plek 28. Dus toch weer 3 plaatsen naar beneden gegaan. En Lucid Dreams Forget Me, die vorige week op plek 20 stond... staat nu op plek 27. 7 plaatsen helaas dus gezakt in de lijst. Degene die ook weer een flinke klapper heeft gemaakt... is toch helaas wel van Dua Lipa. Stond vorige week op plek 14, nu op plek 26. Staat natuurlijk nog steeds in de lijst. Is niks mis mee. Let You Love Me, Rita Ora staat op plek 25. Vorige week moest zij doen op plek 26. Dus toch weer één plaatsje gestegen. En I Like It, Cardi B op plek 24. Stond vorige week op 21. En bote, de official remix, stond op plek 23. Houdt zijn plekje dus deze week ook vast. En ook weer 23 dus. When the Party's Over, Billy in, uh, eh, ook op 22 vorige week, nu ook weer op 22. Blijft dus redelijk steady draaien. En op 21 hebben we Mobamba, Shaq West. Stond vorige week op plek 28, is dus 7 plaatsen omhoog gekropen. Ehm, op plek 20 hebben we dus eh, Promises van Calvin Harris en Sam Smith hebben staan. Stond vorige week op eh, plek 16. En is dus toch weer vier uh, plaatsjes eh, ja, gezakt. Gaat denk ik langzaam de lijst een beetje uit. Maar ik ben blij dat we hem nog steeds mogen draaien. We gaan eh, luisteren naar Promises van Sam Smith. En dan komen we natuurlijk straks in een tweede uur bij jullie terug... waarin wij nog genoeg te doen hebben.